ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël zegt te weten waar de lichamen van negen gijzelaars zijn. In totaal wacht het land nog op de stoffelijke resten van 13 mensen. Het teruggeven van gijzelaars ligt sinds vijf dagen stil. Hamas zegt dat het hulp nodig heeft om de lichamen te vinden. Ze zouden samen met het Rode Kruis aan het zoeken zijn... tussen het puin van bombardementen. En Israël zegt dat ze niet eindeloos geduld hebben. Deze ochtend wordt verder gezocht naar twee vermisten bij een aanvaring in Amsterdam. Gistermiddag botsten een kleine boot en een groot schip op elkaar in het westelijk havengebied. De twee mensen die aan boord waren van de kleine boot raakten toen vermist. Tot 10 uur in de avond is er naar ze gezocht, maar ze zijn niet gevonden. Straks gaat de zoekactie weer verder. De A12 bij Arnhem is weer open. De afgelopen dagen werd er hard gewerkt om een zinkgat dicht te maken. Daarvoor moest het gat eerst juist groter worden gemaakt. We hebben een behoorlijk gat gegraven en we hebben een mengsel van zand zand en cement aangebracht. Waardoor het originele gat eh, gedicht is. En direct daarnaast hebben we weer nieuw zand allemaal aangebracht. Voor het weekend ontstond er nog een verkeerschaos bij Arnhem door de afsluiting van de weg. Gisteren kon er weer een nieuwe asfaltlaag worden gestort, dus de problemen zouden nu voorbij moeten zijn. En baanwielrenner Harry Lavrijsen is een eh, nog grotere sporter geworden dan dat hij al was. Je kent hem misschien nog van de Olympische Spelen, waar hij drie gouden medailles haalde. En nu heeft hij op het WK vier keer goud gewonnen. Dan moet hij deze bocht meedraaien. Dan wordt het nog een heel eind richting de streep. Maar dan is het uno, dos, tres, cuatro, vier wereldtitels op één WK. En in totaal staat de teller nu op 20 wereldtitels. Ja, Lavrijsen kan zijn geluk niet op. Het is toch eerlijk als je, als je de baan in gaat. tegen één en je weet gewoon, ik versla iedereen in de wereld. Iedereen kan je hebben. Ja, dat, is, dat is genieten. In totaal won de Nederlandse baanwielrenploeg 13 medailles, waarvan 9 keer goud. Het weer, er trekken buien over het land, soms met hagel en onweer. Aan de kust zijn er zware windstoten mogelijk. In de middag en in de avond is het wat minder onstuimig. Het wordt een graad of 12. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het westelijk kustgebied komen zware windstoten voor. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Knoopend Kooimeer en Akersloot 3 kilometer file. Het staat stil op de N242 Middenmeer Alkmaar. Tussen Nieuwe Niedorp en Zuid-Schouwwoude 3 kilometer file.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 Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanochtend wordt verder gezocht naar twee vermisten na een aanvaring in Amsterdam. Gistermiddag botsten een kleine boot en een groot schip op elkaar in het westelijk havengebied. De twee mensen die aan boord waren van de kleine boot raakten vermist. In de Zuid-Chinese zee zijn een helikopter en een straaljager van de Amerikaanse marine neergestort. De manningsleden konden worden gered. Die ongelukken houden volgens het leger geen verband met elkaar. Het Caribisch gebied maakt zich op voor orkaan Melissa. In Jamaica worden woonwijken geëvacueerd. De orkaan kan de komende nacht uitgroeien tot de zwaarste categorie. Het weer buien, soms met hagel en onweer. Aan de kust zware windstoten. Graad of 12 wordt het. Vanmiddag en vanavond wordt het droger en rustiger. Dit is ZFM. adres pittige strand of de kroeg. Ik weet, die zit mijn bloed. Hoort eens in het woord, hier is het allemaal. We delen dat gevoel, hier spreekt het uit. goed, eh, zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik blijf even eh, gewoon eh, hier, uh, als je het niet erg vindt.